Ook als er 250 militairen mee moeten om de agenten te beschermen. Dat zegt PvdA-lijsttrekker Cohen zondagavond in het KRO-tv-programma Oog in Oog. Volgens Cohen moet het wel volstrekt duidelijk zijn dat het geen militaire missie is... Vorige week vroeg een meerderheid in de Tweede Kamer het kabinet onderzoek te doen naar een missie om politieagenten te trainen in Afghanistan. De PvdA stemde tegen. De partij vond het plan te vaag en was bang dat het de deur open zou zetten naar een militaire missie. In Apeldoorn hebben koningin Beatrix en burgemeester De Graaf een monument onthuld ter nagedachtenis aan het Koninginnedagdrama van vorig jaar. De burgemeester las de namen van de zeven slachtoffers van de aanslag door Karstatus voor. Het monument is gemaakt door glaskunstenaar Menno Jonker. Het is een granieten doos in het gras waarin zeven lichtblauwe ballonnen van glas liggen die de slachtoffers symboliseren. Het herinneringsmonument ligt vlakbij de naald waar Tatus vorig jaar met zijn auto dwars door het publiek reed. Het bisdom Roermond heeft melding gedaan bij justitie van mogelijk seksueel misbruik door een pastoor van 74 uit Roosteren. Dat zou voor 1994 zijn gebeurd in zijn vorige standplaats Wessem. Een journalist van de NRC stelde het bisdom er gisteren vragen over. Die werden vanmorgen aan de pastoor voorgelegd. Daarna heeft het bisdom het bij justitie gemeld. De pastoor heeft meteen ontslag genomen. Justitie in Alkmaar heeft per direct een stagiair van 21 de laan uitgestuurd. De Alkmaarder was deze week betrokken bij een gewapende overval op een supermarkt in Enkhuizen. Hij werd maandag met drie anderen op heterdaad betrapt. De man van 21 liep sinds zes weken stage bij het OM, waar hij administratief werk deed. Het weer vanavond en vannacht buien met kans op onweer. Koninginnedag start bewolkt, in de middag zonnige periode en in het oosten enkele bui. Het wordt 14 tot 17 graden. Dit was het en...